7 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De oppositiepartijen zijn niet tevreden met het regeerakkoord van VVD en PvdA. Dat is vanmiddag gepresenteerd en gebleken is dat het kabinet Rutte 2 16 miljard euro wil bezuinigen en hervormen. PVV-leider Wilders spreekt van destructieve, fouten en verkeerde keuzes. CDA-fractievoorzitter van Haarsma Buma noemt het akkoord teleurstellend... Gezinnen met kinderen zijn de klos, want de kinderbijslag gaat naar beneden, zei Buma. De ChristenUnie deelt die angst. D66-leider Pechtold vindt het een gemiste kans dat het kabinet niet investeert in onderwijs. GroenLinks-leider Van Ooyek noemde onduidelijkheid over de plannen voor de zorg een gevaar. Er wordt 5 miljard bezuinigd en dat heeft volgens GroenLinks pijnlijke consequenties voor veel mensen. In zijn woonplaats Amsterdam is schrijver Bernlef overleden. Hij werd geboren als Hendrik Jan Marsman en schreef romans, verhalenbundels, essays en dichtbundels. Bernlef brak in 1984 door bij het grote publiek met Hersenschimmen. Een roman over een liefdesgeschiedenis die eindigt door dementie. In Nederland en België zijn ruim 1 miljoen exemplaren van het boek verkocht. Bernlef won meerdere grote prijzen. Voor zijn boek Publiek Geheim kreeg hij de ACO Literatuurprijs. En in 1994 kreeg hij voor zijn poëzie de PC Hoofdprijs. Schrijver Bernlef is 75 jaar geworden. De ploegleider van Team Sky, Steven de Jong, heeft toegegeven dat hij als wielrenner doping heeft gebruikt. De Nederlander vertrekt daarom na drie seizoenen als ploegleider bij het Britse team. Team Sky kondigde onlangs aan dat alle medewerkers een contract moeten tekenen... waarin ze beloven dat ze nooit iets met doping te maken hebben gehad. Steven de Jong reed van 1995 tot 1999 bij de TVM-ploeg... en vervolgens zes jaar voor Rabobank. Het weer, vanavond nog regen en vannacht geleidelijk droog. Morgen afwisselend wolken en zon en een kleine kans op een bui. Het wordt dan maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Of wat up-tempo werk. Ligt er maar net aan wat ik in mijn handen kreeg. James Morrison, Undiscovered. De titeltrack van een cd. I look at you, you bite your tongue, you don't know why. sun titeltrack van een cd die James Morrison vorig jaar heeft gereleased, Undiscovered. Miss Montreal. Montreal is toch een stad in Canada, hè? Just a flirt. I met you in a bar. I never thought it would come this far. Patience is a thing. That's why I turn. dit eh, programma. Ja, ik, ik, heb, ik heb wat cd's bij elkaar gezocht. En toen kwam ik later tot de ontdekking dat er nog al veel dames in tevoorschijn komen. Bubbly van Colby Kalaat. Ook weer een dame. Nou ja, ik vind het niet erg hoor. Het is gewoon een prachtige stem. I've been awake for a while now.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 Hoor, want anders zou ik nu weer een dame gaan draaien. Niet dat dat erg is, maar het is een beetje onbeschreven wet. Hè? Dame, heer, dame, heer. Twee heren achter elkaar mag nog in die onbeschreven wet. Maar twee dames achter elkaar, dat kan eigenlijk niet op de radio. Niet dat ik me daar veel van aantrek hoor. Maar goed, level 42. It seems true. Ik weet niet of u liefhebber bent van eh, Level 42, maar als dat zo is... dan eh, zou ik maar eens naar uw favoriete platenzaak gaan... en deze cd gewoon vragen. De laatst verschenen cd van Level 42. De titel is me even ontschoten, maar ga maar eens luisteren naar die cd. Ik weet zeker dat u verrast zult zijn van de kwaliteit. Dit is alweer wat ouder, maar nog steeds even mooi. Katie Mellowa, If You Were a Sailboat. If you were a cowboy, I would trail you. You're a piece of wood, i would nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. If you're a house, I would my days. If you're a preacher, I'd begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me I took a chance on took a chance on loving me. I took a chance on loving the book on the Marty Mellowa van een cd die zij uh, een tijd geleden ook al uitgebracht heeft... maar nog steeds eh, in uw geheugen staat gegrift eigenlijk. En over een paar jaar zult u tot de ontdekking komen... dat u dat nummer nog even goed mee kunt zingen als dat u het nu kunt. Mark Broussard, Come In From The Cold. the cold. Close the door from the hurt that makes you feel alone shed that coat you wrapped around your love. Lay here in my arms, let me hold you close. I'm warm soul. Coming from the rain, shake away. of time. Leave it all behind, lay by my side. on the World to Change van John Mayer. Nou ja, soms dan zou je bij jezelf denken van... de wereld die hoeft helemaal niet te veranderen. Ik heb het gewoon zo heel goed naar mijn zin. Maar op andere momenten denk je wel eens bij jezelf van... ja, hij mag gerust wel wat veranderen. En misschien hebben we daar wel een Wonder Woman voor nodig van Leave.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 Een Turkish Airway vliegtuig. En eh, een ooggetuige die was eigenlijk een beetje verwonderd. Want hij zei van, eh, ik was ongeveer als eerste daar in, in dat weiland op de plek van het ongeluk. En eh, ik was uit mijn auto gestapt, over de sloot heen gegaan en ging die mensen helpen. Even later dacht ik bij mezelf van wat ben ik toch eenzaam om deze mensen te helpen. Ik keek om en ik zag dat de mensen vanaf de weg alleen maar stonden fotograferen. Iedereen had een mobieltje in zijn hand en stonden allemaal maar foto's te maken in plaats van even te komen helpen.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 I feel like a breath without the air, and every day's the same since you. muziek eh, van deze, deze dame, hè? Daniel Battlefield. Eh, deze dame hoor mij nou. Ja, als je hem hoort zingen, dan is hij eigenlijk net dat je van zijn zadel afgeschoven is. Zo'n hoog stemmetje heeft hij. Never gonna leave your side. Ik zal nooit van jouw zijde wijken. India Ari, zij heeft het over een videoopname. to shave my legs, and sometimes I don't. Sometimes I comb my hair, and sometimes I won't. Depending on how the wind blows, I might even paint my toes. It really just depends on whatever feels good in my soul. from your video. My worth is not determined by the price of my clothes. don't wear pantyhose. My mama said a lady ain't what she wears, but what she knows. But I've drawn the conclusion it's all an illusion. Confusion's the name of the game. A misconception, a mass deception. Something's gotta change. Don't be offended, this is all my opinion. Ain't nothing that I'm saying, law. This is a true confession of a life this, and I was sent here to share with y'all. So get in where you fit and go on and shine. Clear your mind, now's the time. Put your salt on the shelf van het is eh, allemaal een beetje nou, moderne muziek. En eh, het is maar net wat ik eh, deze keer allemaal in mijn handen kreeg. Maar dit nummer heb ik ook nog gevonden.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 Dit herkent u wel hè? De Commodores. Met die zo herkenbare stem van Lionel Richie. En die komt binnenkort weer. No, it sounds funny, but just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow Seems to me, girl, you know I've done all I can You see a big stone and I borrow Yeah splendid morning. heb al eerder verteld, ik heb kaartjes kunnen krijgen voor het optreden van deze jongeman. Nou ja, jongeman. Deze Lionel Richie, hij eh, zal in Rotterdam eh, optreden. En ik hoop, ik hoop dat hij mijn verwachtingen waar kan maken.